9 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij de herdenking van 75 jaar Market Garden... het offensief dat het einde van de Tweede Wereldoorlog moest inluiden... zijn in Arnhem kransen gelegd ter ere van de slachtoffers. In de Eusebiuskerk in de stad was een herdenking met veel hoge gasten. Inmiddels is bij de John Frostbrug over de Rijn een concert begonnen... John Frost was een Britse luitenant-kolonel die in 1944 de brug op de Duitsers probeerde te veroveren maar dat mislukte. De Britse reisorganisatie Thomas Cook verkeert in acute financiële problemen. Een paar weken geleden werd een reddingsplan gelanceerd om een faillissement te voorkomen. Maar dat plan staat op losse schroeven, omdat de geldschieters willen dat Thomas Cook zelf ook miljoenen inlegt. In de Rotterdamse haven heeft de douane 450 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in een container uit Brazilië tussen een lading straalgrit. Ze werden gevonden in de nacht van woensdag op donderdag. De drugs zijn vernietigd. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Journalistenvereniging NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren... willen overleggen met de rechtbank in Amsterdam omdat hij heeft besloten publiek en pers te weren bij de zaak tegen Ridouan Taghi. De gevolgen van de moord op Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuigen... zijn nog niet te overzien, schrijft de rechtbank. En de Duitse regering trekt de komende jaren 54 miljard euro uit... om ervoor te zorgen dat het land in 2030 de klimaatdoelen haalt. De belangrijkste maatregel is een heffing op de uitstoot van CO2... gekoppeld aan een nationale handel in emissierechten. Ook wordt de brandstof en vliegreizen duurder. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot minimaal 5 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen overal zonnig en dan wordt het 21 tot 25 graden... Zondag nog een graadje warmer, maar dan is er ook kans op een regen- of onweersbui.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 me talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running. and pleased on her knees there's more to her free as to be till the queen will disagree there's That they can bring provider more than you desire too much But I don't wanna miss your touch You don't seem to give a fuck I don't wanna keep waiting But I do just what I have to do And I might not be the one for you But you ain't about to have no clue to shove, damn baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. yeah I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you.